7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Na GroenLinks keert ook de PvdA zich af van het leenstelsel voor studenten. De partij wil de basisbeurs weer invoeren... en studenten voor de afgelopen jaren compenseren, schrijft het AD. Daarmee is een Kamermeerderheid voor herinvoering van de basisbeurs... Want ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie denken er zo over. Maar zij hebben in de coalitie afgesproken dat het leenstelsel blijft bestaan. De Verenigde Staten trekken dit jaar nog 5000 militairen terug uit Afghanistan en sluiten vijf legerbases. Dat staat in het vredesakkoord van de Amerikanen met de Taliban, zegt de Amerikaanse onderhandelaar. Terwijl hij dat op televisie vertelde, ging in Kabul een autobom af. Daarbij vielen 16 doden. De verantwoordelijkheid is door de Taliban opgeëist. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil voorkomen dat een MH17-verdachte die in Oekraïne vastzit, wordt geruild met Rusland. Die twee landen zijn onderhandelen al weken over een gevangenruil. Hoofdofficier Fred Vestebeke heeft een brief aan het Oekraïense OM gestuurd... waarin hij schrijft dat Vladimir Tsemach beschikbaar moet blijven voor het internationale onderzoeksteam. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, zou het liefst aftreden... maar dat mag ze niet van de Chinese regering in Peking. Dat heeft ze volgens persbureau Reuters gezegd... in een gesprek met zakenmensen waarvan een geluidsopname is uitgelegd. Volgens Reuters wordt hiermee bevestigd dat niet Carrie Lam... maar Peking bepaalt hoe er wordt omgegaan met de protesten in Hongkong. Matthijs de Licht is gisteravond gekroond tot voetballer van het jaar. Op Ghana in Hilversum overhandigde Rafael van der Vaart hem de gouden schoen. De zilveren schoen was voor Luc de Jong, de bronzen voor Dusan Tadic. Er was een oeuvreprijs voor twee voetballers die hun carrière net hebben beëindigd. Robin van Persie en Arjen Robben. Het weer nog. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Lokaal is er kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen regen en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden. De vertraging is 10 minuten... En door een ongeluk op de A10, de ring noord van Amsterdam naar Almere...